uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Vanavond een gaswolk vrijgekomen. Het giftige gas ontsnapte door een veiligheidsklep. De brandweer heeft de dampen neergeslagen met waterschermen. Er zijn in het gebied rond de fabriek geen giftige stoffen gemeten. De fabriek is stilgelegd. In bijna 1 op de 5 Nederlandse gemeenten wordt het gezag ondermijnd door criminelen. Dat zeggen de burgemeesters van die gemeenten in Nieuwsuur. De criminelen ondermijnen het gezag door middel van intimidatie, bedreigingen en door stroommannen vergunningen te laten regelen. De burgemeesters willen snel met minister Plasterk om de tafel. De gevangenisopstand in Irak vandaag was een gerichte bevrijdingsactie van IS, dat zegt Irak. Bij de aanval werden 50, agent, 50 gevangenen en 12 politiemensen gedood. Ongeveer 30 gedetineerde IS-strijders werden bevrijd. Dat meldt een persbureau dat IS steunt. In de gevangenis zaten ongeveer 300 mensen die zijn veroordeeld voor terreurdaden. In Tanzania zijn afgelopen zes jaar zeker 65.000 olifanten gedood door stropers, meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Volgens Der Spiegel worden de olifanten gedood vanwege de grote vraag naar ivoor in China. Tanzania zou de cijfers jarenlang geheim hebben gehouden om ontwikkelingshulp te krijgen voor de bescherming van olifanten. Rusland heeft de dag die in het teken stond van het einde van de Tweede Wereldoorlog afgesloten met een massale optocht. Volgens persbureau Interfax hebben een half miljoen Russen in Moskou meegelopen. Eerder vandaag was er op het Rode Plein een militaire parade, daar deden 16.000 militairen aan mee. Er waren leiders uit China, India, Venezuela en Cuba. Westerse leiders waren er niet bij vanwege de rol van Rusland in Oekraïne. Het weer, het is droog met opklaringen.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 running wild in a phase, trying to get your dream before it fades. So fast, I take my time and stop me moving. Just watch me ride. You're trying to shake me up, tell me. success. Cause I believe I do my best.